Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleur. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei.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 47. haar stiekem tussenuit. Een luchtweg naar een Ik neem Spanje als besluit. Laat ons schepen achter. 44. zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. 41. Elke zomer de 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit is de Zomerse 50. cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans.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 Kort daarvoor had hij zijn tweejarige dochter omgebracht. Zo is uit het politieonderzoek gebleken. De moeder wist zichzelf na het uitbreken van de brand in veiligheid te brengen. Direct na het uitbreken van de brand werd wel aangenomen dat de vader verantwoordelijk was. De boom achter het Anne Frankhuis in Amsterdam is omgewaaid. De stam brak vanmiddag anderhalve meter boven de grond door een windvlaag af. In de afgelopen jaren ontstond een controverse over de boom, een witte paardenkastanje. Omwonenden en sympathisanten verzetten zich tegen de kap van de boom die ernstig was aangetast. Anne Frank beschreef de boom een paar keer in haar dagboek. De boom had om die reden voor velen een emotionele waarde. De kroongetuige in het liquidatieproces Peter Laes begint een civiele procedure tegen de staat. Hij wil daarin afdwingen dat de afspraken die over zijn getuigenbeschermingsprogramma zijn gemaakt worden nagekomen. Laes heeft belastende verklaringen afgelegd over een aantal verdachten in het liquidatieproces. Hij heeft bekend ook zelf een moord te hebben gepleegd. Daarvoor zal hij strafvermindering krijgen. Totdat er een uitspraak is in de civiele procedure die Laes nu begint... zal hij niet meewerken aan het liquidatieproces. Uit een gevangenis in Tajikistan zijn zeker 25 gedetineerden ontsnapt. Tijdens een uitbraak zouden ze vijf bewakers hebben doodgeschoten. Daarna zijn ze richting de Afghaanse grens gevlucht. Enkele van de gevangenen waren vorige week veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep in de voormalige Sovjetrepubliek. Tajikse veiligheidstroepen zijn een klopjacht begonnen op de ontsnapte gedetineerden. Het weer. Vanmiddag zijn er enkele opklaringen, maar ook buien met kans op zware windstoten. De temperatuur ligt tussen 20 graden aan zee en 23 in het binnenland. Morgen wordt het een graad of 20 en is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden een bui. Dit was het NOS Journaal.